Vanochtend zijn de laatste drie lichamen aangekomen... samen met enkele leden van het landelijk team Forensische Opsporing... die nog in Libië waren. Minister Verhaag is heel tevreden over het werk van de forensische experts. Ook prijst hij de Libische autoriteiten voor de goede medewerking. Bij de vliegramp in Tripoli op 12 mei kwamen 103 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. De ANWB adviseert om in Frankrijk geen E10 te tanken. Dat is een nieuwe brandstof met ethanol erin. Bij sommige tankstations in Frankrijk wordt E10 verkocht als vervanger van de euro 95. Volgens de ANWB is nog helemaal niet duidelijk wat het effect is op de auto bij het langdurig gebruik van deze brandstof. Mogelijk tast de ethanol uit E10 bepaalde rubber- en kunststofonderdelen aan. Amsterdam wil jeugdcriminaliteit de kop indrukken door kinderen met probleemgedrag al voor hun twaalfde aan te pakken. De gemeente wil zo snel mogelijk passende zorg regelen om deze groep op het rechte pad te houden. Veel misdrijven worden gepleegd door kinderen die ouder zijn, maar al op jonge leeftijd in de fout zijn gegaan. Door snel in te grijpen hoopt Amsterdam de jeugdcriminaliteit in de kiem te smoren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in Zuid-Afrika navraag gedaan over de arrestatie van drie Nederlandse vrouwen bij het voetbalstadion in Johannesburg. Ze hoorden bij een groep van 30 jonge vrouwen die een oranje jurk aan hadden van het biermerk Bavaria. En die maandag twee uur lang werden vastgehouden. Het zou gaan om bescherming van het biermerk Budweiser, een officiële sponsor van het WK voetbal ministerie kan zich niet voorstellen dat het verboden is om in een oranje jurk rond te lopen. Op de jurk staat nergens zichtbaar de naam Bavaria. Het weerperiode met zon, temperatuur loopt uit 1 van 15 graden in het noordwesten tot 20 graden in het zuidoosten. Ook morgen is het droog en redelijk zonnig, daarna licht wisselvallig en iets koeler.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 Hello, hello, that's enough for you me. Can move I won't ask where you've everybody has a past. When we're we'll do it all over again. And everybody else is getting out of bed getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. chance